11 uur. Raymond Seré met het NWS-journaal. In het zuiden van Angola zijn zeker 24 mensen omgekomen door overstromingen. Een rivier trad buiten zijn oevers door hevige regenval. Veel mensen werden daardoor verrast. Mogelijk loopt het dodental nog op. Er worden nog 30 mensen vermist. Angolese media melden dat er onder de doden veel kinderen zijn. Het is nog steeds moeilijk voor Nederland om Marokkanen zonder verblijfspapieren uit te zetten. Marokko zegt mee te werken, maar in de praktijk ligt dat anders. Nederland vroeg de Marokkaanse ambassade vorig jaar 215 keer om reisdocumenten voor illegale. Daar werden hooguit vijf verzoeken van ingewilligd. Al langer verloopt het uitzetten problematisch. Marokko zei eerder dat dat te maken had met een dreigende opzegging door Nederland van het Sociale Zekerheidsverdrag. Marokkanen, die recht hebben op een Nederlandse uitkering, krijgen nu naar lokale maatstaven veel geld. Nederland wil dat fors verlagen en de Marokkaanse regering is daarop tegen. In de buurt van Istanbul is een aanslag gepleegd op een politiebureau. Twee vrouwen vielen volgens Turkse media het gebouw aan met granaten. Er zouden geen slachtoffers zijn. Na de aanval ontstond een vuurgevecht met de politie. Volgens Turkse media hebben de twee daders zich verschanst in het gebouw. De politie houdt het omsingeld. Onduidelijk is nog van welke organisatie de vrouwelijke terroristen zijn. In Houston is een overval gepleegd op een wapenhandel. In het holst van de nacht haalden zeker tien dieven binnen enkele minuten de zaak leeg. De inbrekers hadden de actie waarschijnlijk goed voorbereid, want ze namen geen halve maatregelen. Met een pick-up truck en een touw trokken ze de deur uit de gevel. Daarna renden ze naar binnen en begonnen de vitrines kapot te slaan. De dieven maakten zo'n 50 vuurwapens buiten. Van hen ontbreekt ieder spoor. En dan het weer. Vandaag vanuit het noordwesten geleidelijk droog met hier en daar wat zon. In het oosten blijft het bewolkt. Het wordt 5 tot 7 graden. Morgen eerst regen, soms ook natte sneeuw bij maximaal 4 graden. En morgenmiddag wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Op de A20 richting Hoek van Holland. Daar staat tussen knoop het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer door een gestrande vrachtwagen. Daardoor is bij Nieuwekerk aan de IJssel de rechterreis ook dicht. Verderop staat nog eens een keertje 5 kilometer bij Rotterdam Centrum door een ongeluk. A27 Utrecht richting Almere is dicht bij Almere Haven. Heeft te maken met asfalteringswerkzaamheden. Dat gaat waarschijnlijk tot een uurtje op drie vanmiddag duren. Het verkeer wordt bij knoop het Eemnes omgeleid via Muidenberg over de A1 en de A6.